Zes uur. Dielke Teertstra met het NOS Journaal. In Irak is een militair uit de internationale coalitie tegen IS om het leven gekomen. De man uit Canada werd vrijdag per ongeluk onder vuur genomen door Koerdische strijders. Drie van zijn collega's raakten gewond. Het is de eerste Canadees die in de strijd tegen IS om het leven komt. De Canadezen trainen in Noord-Irak de Koerdische Peshmerga-strijders. Ze hebben er ook gevechtsvliegtuigen. Over een paar weken besluit Canada of de militairen langer in Irak blijven. Nederland is ook betrokken bij de trainingsmissie. Nog altijd rijden er geen treinen rond Tilburg. Het was de bedoeling dat het treinverkeer rond twee uur weer werd opgestart, maar het herstel van het spoor duurt langer dan verwacht. Het treinverkeer rond Tilburg werd vrijdag stilgelegd nadat een passagierstrein op een goederentrein was gebotst. Uit een van de wagons lekte korte tijd een giftige stof. Die is inmiddels weggepompt en de wagon is weggesleept. De passagierstrein staat nog op het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Colombia heeft afspraken gemaakt met terreurbeweging FARC over het opruimen van niet ontplofte landmijnen. Een speciale legereenheid gaat de mijnen samen met vertegenwoordigers van de FARC weghalen. Colombia is een van de landen met de meeste landmijnen. Volgens de regering kwamen daardoor de afgelopen 15 jaar meer dan 11.000 mensen om het leven. De afspraken werden gemaakt op Cuba, waar Colombia al ruim twee jaar lang met de guerrilla-beweging onderhandelt. Namens de FARC zit onder meer de Nederlandse Tanja Nijmeijer aan tafel. Het weer dan nog, het is op de meeste plaatsen helder en de temperatuur ligt rond een graad of 3. Later vandaag is het behoorlijk zonnig en de temperatuur loopt op van 11 graden op de Wadden tot 16 in het binnenland.